op grond van de kinderpardonregeling die op 1 februari inging. Dat schrijft staatssecretaris Steven in een brief. Ook 690 gezinsleden van de kinderen hebben een vergunning gekregen. Kinderen komen voor het kinderpardon in aanmerking... als ze tenminste vijf jaar voor hun 18e levensjaar een asielaanvraag hebben ingediend. Ze moeten die vijf jaar ook echt in Nederland hebben verbleven... en zich niet langer dan drie maanden aan het zicht van de overheid hebben onttrokken. De Brit Brian Cookson is gekozen tot nieuwe voorzitter van de UCI, de Internationale Wielerunie. Hij kreeg met 24 tegen 18 stemmen de voorkeur boven de huidige voorzitter, de Ier Pat McQuaid. De verkiezing verliep chaotisch door beschuldigingen over corruptie en door geruzie over de vraag of McQuaid zich wel kandidaat mocht stellen. Onder het voorzitterschap van McQuaid werd de wielrensport geteisterd door dopingschandalen. De rechtbank in Den Haag heeft de drie hoofdverdachten in de quote 500-zaak tot zes jaar cel veroordeeld. Ze zijn schuldig bevonden aan inbraak, witwassen en deelname aan criminele organisatie. De straffen komen overeen met de eis van het OM. Een vierde verdachte moet drie jaar de gevangenis in. De groep brak in bij vermogende Nederlanders en maakte voor miljoenen buiten aan sieraden, merktassen, horloges en andere goederen uit villa's. De onderwijsinspectie is al in april getipt over fraude op de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen. Een docent stuurde een brief naar de inspectie waarin hij een aantal misstanden opsomde. Zo'n twee maanden later kwam de examenfraude aan het licht die uiteindelijk leidde tot sluiting van de school. NRC Handelsblad citeert uit de brief. De inspectie van het onderwijs bevestigde het bestaan van de brief. Er werd niet onmiddellijk actie genomen omdat de school al onder verscherpt toezicht stond en er daarom in juni een kwaliteitsonderzoek zou plaatsvinden. Het weer. Het is zonovergoten vanmiddag en ook vanavond en vannacht is het helder en dan wordt het erg fris. Morgen is het ook zonnig. Met een stevige oostenwind wordt het 18 graden. Dit was het. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB, hebben het allemaal wel eens. Iets klopt er niet aan je auto. Gelukkig kunnen we nu ook bij twijfel de Wegenwacht bellen.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 Vijf minuten over de klok van vier op vrijdagmiddag. Bijna tijd dus voor het weekend. En we houden dit weekend droog. Hè? Dat is ook wel weer eens lekker na al het water wat we gehad hebben. Jaargang 23, aflevering 38 van 20 september 2013. 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Zo ziet de lijst eruit. 17 weken in de lijst gestaan. Eva Lavigne, Here's to Never Grown Up. Daft Punk en All Get Lucky 16 weken. En 14 weken Willem, Justin Bieber, hashtag That Power. Snelste stijger, die komt er nog aan. Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed. Tiende plaats winst voor hun. De snelste daler die is een handen van Daxas. It's You zakt er 13. Langs genoteerde zijn er twee deze week. Op nummertje 40 Lana Del Rey, F, eh, Everything, nee, Young and Beautiful. En op nummer 31 Train and Mermaid. Beide ondertussen alweer 17 weken in de lijst genoteerd. Kijken we nog even in de geschiedenisboeken van vandaag. 1839, de Nederlandse spoorweg tussen eh, Haarlem en Amsterdam wordt in gebruik genomen.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 Omhoog van 23 naar 18. Ellie Golding deze week op 19. Eh, in haar derde week gaat Burn omhoog van 25 naar 19. Die hoorden we aan de andere kant van het nieuwsnet. Tijd voor de snelste dalen van deze week in handen van Daxas. It's You. Negen weken geleden kwamen ze de lijst binnen. Vorige week zelfs nog op nummer 4. Deze week zak het naar 17. De mannen die wij natuurlijk kennen van Barbara Streisand. De tweede single in Europa, It's You. If you, baby, if you, baby, if you, baby, if you, baby, if you, baby, if you, baby, if you, baby, if you, baby. It's on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown on CFM. deed je dat met eh, Young and Beautiful. Dit is die andere hit van haar, The Summertime Sadness. Vijf weken geleden kwam ze met deze in de lijst. deze week gaat zij omhoog van 17 eh, naar nummer 16. Daxas Etude voor de snelste daler van deze week. Deze man Avicii. En samen met Ello Blank en eh, Wake Me Up staat 10 weken in de lijst. Feeling my way through the darkness. chains of trust. Eh, Capital FM hebben ze een nieuwe discjockey erbij. De Zweedse DJ Tim Berglin gaat daar namelijk een show doen. En die kennen wij natuurlijk als Avicii, die je net hoorde met Ello Blank. En Wake Me Up in de tiende week zakken zij van 6 naar 15. Maandelijks gaat Avicii een eh, radioshow slash podcast maken. En deze show die wordt al in de Verenigde Staten uitgezonden op eh, Electric Area, een radiokanaal van Sirius XM. En vanaf nu is de show dus ook maandelijks op Capital FM-netwerk in het Verenigd Koninkrijk te horen. De man Tim Berglin uh, eh, timmert dus lekker aan de weg, om het zo te zeggen. Hij stond net op 15. 14 is er voor John Newman, Love Me Again. Dizzy Wrestle Robbie Williams, Going Crazy op 13. En Jesse G, Big Sean en Dizzy Russell wou ik zeggen op nummer 12. We zijn alvast begonnen met zingen. It's wild op CFM. Hang over every day. When I think about it, I could go insane. Here we are, it's beautiful, I'm blown away. cause the drama shine dime. Okay. Today I woke up feeling like the mayor. Mm. I spent about an hour looking in the mirror, as I should. As much as I've been through, it's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. Then we escapade where it's extra shade. She made me wanna give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall to wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world world, I could do it twice. It's my life. life. Rascal, up, double the dollar. Yeah. I'm a jet setting bread more hits than a white collar. Yeah. But I can't be bopped. Flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped. I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out. I've lost the plot. I can't be stopped. Pull up in the gnarly Ferrari, buy me what? Opposite a calmly, I better get the party hot. I can't be blocked. Ten years plus running the game. You better just come in the game. But now I'm coming again to get the people going dumb and insane. A hundred thousand people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain. Why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a wall, I'm leaving. selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. All I knew this morning when I woke is I know something now, know something now I didn't before. ago. It's green eyes and freckles and your smile in the back of my mind, making me feel bad. I just wanna know you better know, you better know, you better now. I just wanna know you better know, you better know, you better now. I just wanna know you better know, you better know, you better. Swift, Ed Sheeran. Vorige week waren zij nog te vinden op nummer 21 en deze week op nummertje 11. 10 plaats winst. Tijd voor ons om dan maar weer eens achterom te gaan kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Katy Perry en Roar in de derde week 8 plaats omhoog naar nummer 20. Ellie Golding, Burn, drie weken in lijst, vorige week 25, deze week 19. Cerebro, Me, Me, Me, in de vierde week omhoog van 23 naar 18. Daxas It You, de snelste dalen. Vorige week nog 4, deze week 17 in de negende week. Lana Del Rey Summertime Sadness in de vijfde week één plekje omhoog naar 16. Van 6 zak het naar 15 in de tiende week Avicii Wake Me Up. John Newman vorige week nog in de top 10 op nummer 7. Deze week zak het naar 14. Love Me Again. Dizzy Russell, Robbie Williams, Going Crazy. In de tiende week zak het van 9 naar 13 van 13 naar 12. Jesse G, Big Sean, Dizzy Russell en Wild. Taylor Swift en Ed Sheeran, Everything Has Changed. Vijf weken in de lijst. Vorige week 21, deze week te vinden op nummertje 11. Dit is de nummer 10 van deze week. En ook de nummer 10 van vorige week in de zevende week blijft zitten. Rasmus vader, Linus Norda. We laugh, we dance, we cry. En straks op nummer 9 Miley Cyrus. Weekend Stop. In de vierde week omhoog van 15 eh, naar nummer 9. what I With my mouth, I can say what I want. American Girl. En in die negende week gaat zij omhoog van 11 naar 6. voor uh, Miley Cyrus, Weekend Stop. In de vierde week ging zij omhoog van 15 naar 9. Tijd om de top 5 in te gaan. In de vijfde week omhoog van 14 naar 5 toe. De One Direction. Nog steeds niet op 1, maar volgens hun is het wel eh, de uh, best song ever. Maybe it's the way you walk. straight into my heart Through the doors and past the guards Just like I said, can you give it back to me? She said Song Ever, One Direction. In de vijf weken omhoog van 14 naar 5. Maar ze waren niet de enige plaat die vorige, vorige week, nee, vijf weken geleden binnenkwam. Een van de platen die toen binnenkwam was van John Mayer.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 pull some strings. Make yourself some angel wings. And if those angel wings don't fly, Nummer 4, John Mayer en Paperdoll. De nummer 3 van deze week was vorige week nog de nummer 1. Maar in de tiende week zakt hij twee plaatsen naar beneden.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 Maar deze week moeten ze twee stappen naar beneden op dat podium van de Euro Breakdown. de tiende week zag ze dus van 1 naar 3 toe. John Mayer voor Paperdoll op 4 en The One Direction, The Best Song Ever op 5. Het nieuws van 5 uur komt steeds dichterbij. Ik denk dat wij haast gaan maken, want de nummers 2 en 1 die krijg je nog van me. Twee is van Gavin DeGraw. Best I ever had. Uh, safe in Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again. Save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, take me home. I can't stand this place cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain. You're my helter-skelter. Oh, how can I explain the truth? drones, this neighborhood of clones. I'm looking at the crowd, they're staring at their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think I clean my car. my reflection, drive the car. I've been medicated with cigarettes and Virginia, hey North Dakota. I think I love you, but don't even know ya. Hey Massachusetts, hey Minnesota. I think I love you, but don't even know ya. Hey Carolina, hey Oklahoma. I think I love you, but don't even know I Ever Had. Acht weken geleden kwam hij de lijst binnen. Vorige week stond hij ook nog op nummer 8. Maar deze week gaat hij zes plaatsen omhoog naar nummer 2. Vorige week op nummer 2 en deze week op nummer 1. Olly Meurs. Ja, hij zei het net al, hè. Dear Darling heet zijn single. In de negen week van 2 naar 1.